Twee uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Peter Mayhew, de acteur die Chewbacca speelde in Star Wars, is overleden. Hij stierf in zijn huis in Texas in het bijzijn van vrienden en familie. Mayhew kroop in de jaren 70 voor het eerst in het pak van de grote hage Chewbacca. In 2005 deed hij dat nog eens en tien jaar later speelde hij de rol voor de laatste keer in The Force Awakens. Twee jaar geleden moest een andere acteur de rol op zich nemen omdat Mayhew kampte met gezondheidsproblemen. Pieter Meiju leed aan een hartaandoening. Hij is 74 jaar geworden. De pilotenstaking bij de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS is voorbij. Dat heeft de topman van het bedrijf laten weten. Volgens hem is er een akkoord gesloten met de vakbonden in Zweden, Denemarken en Noorwegen. De piloten staakten sinds vorige week vrijdag voor een hoger loon en betere werktijden. In totaal werden door de staking 4000 vluchten geschrapt, waaronder reizen van en naar Schiphol. Ongeveer 380.000 passagiers hadden last van de acties. Economisch commentator Stephen Moore wordt toch geen bestuurder van de Fed... de Amerikaanse koepel van centrale banken. Hij was geselecteerd door president Trump, met wie hij bevriend is... maar heeft zich toch teruggetrokken. Moore kreeg veel kritiek omdat hij zijn inzichten over het rentebeleid veranderde... en omdat hij seksistische opmerkingen maakte over vrouwen... Ook waren critici bezorgd dat Moore's loyaliteit aan Trump een bedreiging zou zijn voor de onafhankelijkheid van de Fed. De beursgang van het Amerikaanse vleesvervangersbedrijf Beyond Meat is een onverwacht groot succes geworden. Het aandeel had een uitgifteprijs van 25 dollar, maar de koers steeg al gauw naar de 70 dollar en een toename van 180 procent. De handel in het aandeel werd vanwege de hectiek zelfs even stilgelegd. Het weer in het oosten kan nog een bui vallen. Verder is er vannacht veel bewolking en daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. De komende dag wisselend bewolkt en kan vooral in het noorden nog een bui vallen.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're The contact, impact, I want that daily. Our breath get into siente. Tan mal de la mente. Cuando está solita que entre. Música para ponerla en ambiente. Yeah, Ella quiere que lo hagamos como aquella vez.